Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is pijnlijk dat niet iedereen die weg mag uit Afghanistan daar ook weg kan, vindt het demissionaire kabinet. De evacuaties stoppen vandaag. Het wordt te onveilig rond het vliegveld. Er zou een grote kans zijn op aanslagen. Nu hoort de missionair minister van Defensie Bijleveld. Het is heel akelig voor iedereen hè, dat we moeten vaststellen dat de veiligheidssituatie nu zo is. Dat er ook terreurdreiging is om het vliegveld. Dat we moeten stoppen met evacueren. Dat we geen mensen meer binnen kunnen halen op het, eh, op het vliegveld. Niet alleen Nederland stopt met evacueren. Ook andere landen vinden het te onveilig worden. België stopte gisteren al vanwege de dreiging, vertelt de premier daar. Die veiligheid is altijd onze eerste prioriteit eh, geweest. Veel mensen hebben heel wat geld opgepot door corona. We spaarden zo'n 46 miljard euro extra in de pandemie. En de meesten zijn niet van plan het over de balk te smijten, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Bank. De helft wil het geld op de rekening laten staan. Verder verbouwen mensen hun huis van de centen of gebruiken ze het voor het kopen van een huis. Over een uurtje begint een rechtszaak tegen het Formule 1-circuit in Zandvoort. De milieuorganisatie vindt dat er bij het race-evenement veel te veel stikstof wordt uitgestoten. En dat de provincie Noord-Holland een belachelijke stikstofrekensom heeft gemaakt bij het geven van de vergunning voor de Grand Prix. De race is volgend weekend. En de medailleteller bij de Paralympische Spelen blijft maar oplopen. In Japan heeft zwemmer Rogier Dorsman de 400 meter vrije slag gewonnen. Dorsman coming in, he's got that fast Dutch start and he comes up and he goes out very very well. Dorsman takes the gold ahead of Tomita of Japan with Hua Tong Tong. Zwemster Chantalle Zijderveld won de 100 meter schoolslag. En bij het paardrijden won Sanne Voets goud op de individuele test met haar paard Demantuur. Eerder vanochtend kwamen baanwielrenners Larissa Klaassen en Imke Brommer als eerste over de finish bij de 1000 meter tijdrit. Heb ik het weer nog? Het is een grijze boel. Hier en daar valt een licht buitje. Op de meeste plekken is het droog. Het is niet veel warmer dan 18 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 about that moment when you look yourself right in the eye, Then you say, I wanna. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Oh, papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along.